De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Anderhalf uur in de file door een ongeluk. En eh, richting Den Bosch bij Zaltbommel 14 kilometer. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidsendam en Delft een uur extra in de file. Vanwege het doseren daar. Het verkeer mag niet in de file staan bij de Keteltunnel en de benelux de A16 valt af als route naar het zuiden, want die is nog steeds dicht bij de Van Brinoorbrug richting Breda. Vanaf het plein. Er is daar een eh, vrachtwagen omgewaaid vanmiddag. Op de A20 daardoor in beide richtingen een uur extra in de file bij het eh, plein. Op de A27 Utrecht-Breda bij Noorderloos bijna een half uur in de file. En richting Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Houten 20 kilometer, eh, drie kwartier extra.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 ik start de tweede uur met een lekker plaatje van Gary Moore. Still Got The Blues. En wat kan u nog meer verwachten? Om half ontvang, dan krijgt u van mij het weer voor het komend weekend. Een stormachtig weer voor het komend weekend. Maar vooral lekkere muziek. I still Muziek op zondagmiddag, 28 februari van 4 tot 6 uur. Een intiem thuisconcert. Met trots kondigen wij de volgende gerenommeerde artiesten aan. Sylvia Smit zingt songs met een diepgang met Harry op de piano. Stefan Boer, zang plus piano. Popsongs met een twist. Paul Schimmel zingt gedichten van Strouwerhof en Copland. Anno de Boer zingt rallypop met Wouter Agen op de gitaar. De presentatie is Onna van Dijk... De techniek is in handen van Wout Agen. De deuren gaan open om half zes, om, sorry, om half vier en de toegang is gratis. De locatie is Stichting Studio Antonie, Oosterparkstraat nummer 44. Het nieuwe seizoen van het Museumpodium in Zandvoort Museum begint weer... en wel op zondag 5 maart. Met de muzikale uitvoering van het Zandvoort Mannenkoor. Het koor bestaat uit 48 enthousiaste zangers... en onder leiding van dirigent Arjan van Dijk. De muzikale begeleiding van de uitvoering is in vertrouwde handen van pianist Theo Wijnen. Het programma, op 5 maart, begint om 2 uur met een rondleiding van de nieuwe tentoonstelling in het museum. En om 14.30 uur krijgt u thee en koffie bij de stamtafel. En vervolgens zingt het mannenkoor van 3 tot 4. Het programma dat u wordt aangeboden is geheel gratis. in Budapest, my, treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU.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 Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, it for you, Tijdens de voorjaarsvakantie, tot en met 26 februari... hoef je je in Zandvoort aan Zee nooit te vervelen. Daar zijn kinderen namelijk de baas tijdens de Kid Adventure Week. Hou je van vieze, creatieve, leuke, stoere, gekke en toffe activiteiten... dan is de Kids Adventure Week echt iets voor jou. En is er dan namelijk zoveel te doen... om van alles in goede banen te leiden... wordt er, in de wordt er een kinderburgemeester aangesteld. En deze is deze keer Daisy Schouten... Zij heeft een erefunctie tijdens de Kids Adventure Week... en krijgt daarom ook de ambtsketen van de echte burgemeester overhandigd. En dit zal slechts één van de vele officiële taken zijn... die de kinderburgemeester zal vervullen.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 Zo dus ook bij Circus Zandvoort, want elke dag van de Kids Adventure Week... staan er leuke films speciaal voor jullie op het programma. Zo is er elke dag om 11 uur een wisselende film... om half 2 de Lego Batman film in 3D... en om half 4 Mees Kees langs de lijn. Bioscoop Circus Zandvoort, gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 571 86 86. En de website is www.zerkenzandvoort.nl Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blood But if I'm falling ZFM, Westkust, weerbericht. Het was bewolkt en vanochtend viel er geruime tijd regen. Vanmiddag kwam tot een, ook tot enkele buien. De temperatuur steeg naar 9 graden. Vandaag was en is de, de wind belangrijk. Want die waaide eerst uit het zuidwesten en later uit het westen... en neemt flink in kracht toe. Over land wordt de wind hard, windkracht 7... en aan zee komt een echte storm te staan, windkracht 9... Mogelijk om er korte tijd een zware storm te staan, windkracht 10. Verder komen er zware tot zeer zware windstoten voor die meer dan 100 km per uur zijn. Lokaal kan de wind uitschieten naar zo'n 130 km per uur. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen droog... met naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. De wind waait uit het noordwesten en neemt geleidelijk verk in kracht af... en de temperatuur daalt naar 4 graden. Morgen komt het tot enkele buien... maar tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar 6 tot 7 graden. Na morgen is en blijft het wisselvallig en wordt het weer vrij zacht voor de tijd van het jaar.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 Ik leid honger, desnoods dorst en kou. Ik struim de straten af voor dag en dauw. Is niet dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn liefde stormen razen over open zee. Over de snelweg van de spijt. Er spelen winden met een nieuw idee. Zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak jou gelukkig ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer rond de evenaar. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde de nacht van 4 op 5 maart zal ProRe werkzaamheid uitvoeren aan de spoorlijn Zandvoort-Haarlem. Hierdoor is op zondag 5 maart tussen 0050 en 17.30 uur de spoorwegovergang van de Van Lennepweg, Sofiaweg, voor al het verkeer afgesloten. Tussen Zandvoort en Haarlem is er dan ook geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in. Verwacht wordt dat het oponthoud tussen 30 minuten en een uur zal belopen. Na belang na gelang de drukte op de zeeweg. gotta go, me oh my He gotta go, pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. The Bordeaux fountain, oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go home. to see my Michelle O'Neill. Pick guitar, fill food jar, and be gay. Son of a gun, we'll Willie. from town, get him a P.R.O. And he'll catch all the fish in the bayou. Swap his biz mom to buy Yvonne what she need oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. For tonight, I'm gonna see my Michelle Neo. Big guitar, the John DeGale, son of a gun, we sharing me. Mondriaan tot Dust Design. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar richt het Zandvoort Museum een tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design in de periode tot 19 maart. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte begin 20e eeuw veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen... gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg... Vilmos Huzar en Bart van der Lek... de voorkeur aan geometrische vormen en primair kleurgebruik. Wij tonen u ook gebruiksvoorwerpen van de Nederlandse ontwerpers. Deze zijn afkomstig uit de Vintage Design Collection van Art Deco Koymans. Daarnaast tonen Nederlandse fotografen hun interpretatie op de stijl. De kosten zijn 3 euro en de locatie is Zandvoort Museum, Weestraat nummer 1. En het telefoonnummer is 023 5740 280. En de website is www.zandvoortmuseum.nl. Ik dacht, we hebben hem net in het Nederlands gehoord. Ik ga hem gewoon nog een keertje in het Engels laten horen. When the evening shadows and the stars appear make your dreams come true. moet eerlijk zeggen, het was niet expres. Het was echt per ongeluk. Maar goed, we hebben ook een mooie uitvoering, vond ik zelf. We gaan voor naar het volgende item. Een wereld Op CFM. Waarom kunnen dansende beren niet en paarden die kunstjes wel doen? Dat komt omdat beren worden gezien als wilde dieren en paarden niet. Paarden hebben zich al generaties lang aangepast aan de mens. Ze zijn in de loop van de evolutie aan ons gewend geraakt legt Hans Hopster uit. Hij is onderzoeker dierenwelzijn aan de Wageningse Universiteit. De kans dat paarden zich bij het uitoefenen van kunstjes angstig voelen of bedreigd is dan ook heel klein. In ruil voor een positieve beloning zoals voedsel of een klopje op hun rug kun je ze makkelijk iets leren. Bij een beer ligt het anders. Beren hebben van nature angst voor de mens. Ze vertrouwen ons minder. Het dier zal daardoor niet zomaar dansende bewegingen maken in ruil voor wat voer. Het is waarschijnlijker dat een trainer dwangmiddelen moet inzetten en de training een soort mishandeling wordt, zegt Hopster.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 Je kijkt je hoog uit. En achter elk voorwerp zit wel een verhaal. Eind 2005 is er een benedenverdieping bijgekomen van een Noordzee-aquarium. De openingstijden zijn woensdag van half twee tot 4... en zaterdag en zondag van 12 tot 4... en gedurende de schoolvakanties Woensdag van half twee tot 4 en donderdags tot en met zondag van 12 tot 4. Groepen kunnen zeven dagen per week op afspraak een rondleiding krijgen. De prijzen, gratis entree, waar vind je dat nog? Maar een gift is altijd welkom. De ligging is bij het strand. En het is Nederlands in een rondleiding, Engels of Duits. En de minder valide voorzieningen, rolstoelvriendelijk... alleen de eerste verdieping is rolstoel toegankelijk. in Zandvoort draai door, om vijf uur... heb ik twee speciale gasten in mijn uitzending. En die praten over het donor. Een donor zijn en een donor nier krijgen. Ik zou zeggen, luister en huiver. Het was fijn om weer eens hier te zijn. Lang niet gezien, lang niet gesproken. Maar het ging te snel voorbij. Het einde is al aangebroken. Deze avond was geweldig. De sterren schenen helder. Helderder dan ooit. Aan de hemel, aan de hemel boven jou. Het is alweer voorbij. Het duister zal verdwijnen, want de morgen komt eraan. Het is alweer voorbij, deze avond loopt ten einde. Maar laat ons samen zingen, voor we weer naar huis gaan. Gezelligheid dat kent geen tijd, maar de barman wel, hij wil sluiten. Naast me staat een mooie meid, zij wil met me mee naar buiten. Deze avond was geweldig, de sterren schenen helder, helderder dan ooit. Aan de hemel, aan de hemel boven jou. Het is alweer voorbij, deze avond loopt ten einde duister zal verdwijnen, want de morgen komt eraan. Het is alweer voorbij, deze avond loopt ten einde. Maar laat ons samen zingen, voor we weer naar huis toe gaan. Het is alweer voorbij, deze avond loopt ten einde. Het duister zal verdwijnen, want de morgen komt eraan is alweer voorbij. Deze avond loopt ten einde, maar laat ons samen zingen voor we weer naar huis toe gaan.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 I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. Night to wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. Or every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for a little love that's true. I'll tell you no, and me why, why, why, when I remind you of all of this, you Mijn twee uur muziekboele van live zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. Gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. Ik wens je een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag. Maar zoals ik al gezegd heb, ik ben er morgenavond weer om 5 uur. Zandvoort draait door met fantastische gasten.